Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Steeds meer ziekenhuizen sluiten verpleegafdelingen voor coronapatiënten. Uit een rondgang van de NOS onder 51 ziekenhuizen... blijkt dat meer dan de helft van het aantal speciale covid-afdelingen daar is gesloten. Het gaat in alle gevallen om verpleegafdelingen waar zuurstof wordt toegediend. Er zijn ook ziekenhuizen zonder een speciale corona-afdeling, maar ook daar wordt het aantal bedden voor coronapatiënten afgeschaald. In Opmeer in Noord-Holland heeft de politie gisteravond een einde gemaakt aan een illegaal feest op een begraafplaats. Er waren zo'n 100 feestgangers die vernielingen aanrichtten, over grafstenen liepen en troep achterlieten. De burgemeester van Opmeer noemt het verdrietig en respectloos dat jongeren over de grafstenen liepen. Er zouden geen boetes zijn uitgeschreven. In Zaltbommel is een hardloper om het leven gekomen na een aanrijding met een bestelwagen. De politie is op zoek naar de bestuurder die na het ongeval is doorgereden. De sporter werd aan het begin van de middag aangereden op een weg in het landelijk gebied rond Zaltbommel. De man werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij aan zijn verwondingen is overleden. De politie kan nog niets zeggen over zijn identiteit. Egan Bernal heeft de Ronde van Italië gewonnen. De Colombiaan verloor in de afsluitende tijdrit een halve minuut op de nummer 2, de Italiaan Damiano Caruso. Maar hij hield nog ruim voldoende tijd over om het algemeen klassement te winnen. In 2019 won de 24-jarige renner van Team Ineos ook al de Ronde van Frankrijk. Koen Bouwman eindigde als twaalfde in het klassement en is daarmee de beste Nederlander. Filippo Ganna, teamgenoot van Bernal, won vandaag de tijdrit. De Italiaan reed lek tijdens een race, maar was toch de snelste. Het weer, veel zon en soms wat stapelwolken. Het is 15 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag.